tussen Amsterdam Centraal en station Het waren een dubbeldekker en een sprinter. De treinen zijn niet ontspoord. Door het ongeluk ligt het treinverkeer ten noorden en westen van Amsterdam centraal plat. De NS verwacht dat het treinverkeer op de meeste trajecten morgenochtend weer rijdt volgens de dienstregeling. Minister Schultz van Hagen spreekt van een verschrikkelijk ongeval. Ze wenst alle slachtoffers veel sterkte en wil zo snel mogelijk weten wat de oorzaak is geweest. Op de plaats van het ongeluk is een onderzoek ingesteld door de inspectie Leefomgeving en Transport en door de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Door het mislukken van het katshuisoverleg liggen nieuwe verkiezingen voor de hand, zegt premier Rutte. Door het stuklopen van de onderhandelingen is er volgens PVV-leider Wilders een definitieve breuk met de VVD en het CDA. In het katshuis werd gesproken over een bezuinigingspakket van ruim 14 miljard euro. De AOW zou in 2015 naar 66 jaar gaan en de BTW zou worden verhoogd. Wilders weigerde ermee in te stemmen omdat de plannen volgens hem de economische groei zouden schaden en vooral ouderen zouden raken. Volgens premier Rutte ontbrak het Wilders aan de politieke wil om tot een goed resultaat te komen. In de eredivisie heeft FC Twente een belangrijke overwinning geboekt in de strijd om de tweede plaats. Tegen Excelsior werd het 1-0. Heerenveen liet punten liggen door thuis met 1-1 gelijk te spelen tegen Vitesse. Heracles won uit tegen de Graafschap met 3-2 en FC Utrecht RKC Waalwijk werd 2-0.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 You chill. Word who made ya? I'm a rude bitch, nigga. What are you made up of? Oh? Made up of? Oh. I'ma eat your food up, boo. I could bust your eight. I'ma do one two. Fuck it, gun do. When you do make bucks, I'ma look right, nigga. Bet you do one two. Fuck. Fuck them like you do one two. Come, you gated, get discovered. I'm a two one deuce. Cock a licking in the water by the blue bayou. Caught the warm goose. And you do rag too, son. Nigga, you're a Kool-Aid dude. Plus your bitch might lick it. Wonder who let you come to one two. What you do to crew, son? fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run, you could get shot, homie, if you want to. Put your guns up, tell your crew don't front. I'm a hoodlum, nigga, you know you were two ones. Bitch, I'm about to blue up too, I'm the one to day. I'm the new ship young Rapunzel. Who are you, bitch, you lunch? I'm a Reuben, you cunt. gun to When your goon sprayed up, bet this bitch won't get a match. you, won't do much See, even if you do want to bust You bitch, you get your cut and touch your crew up too Pop, you playing with your butter like a boo Won't you cock the gun too? What you do, eat coon, hun? I'm fucking with your cutie Q. What's your dick like, homie? What are you into? What's the run to? Where do you wake up? Tell you bitch keep hating I'm a new one too, huh? See, I remember you when you were the young new face But you do like to slumber, don't you? Now you boo up too, hun I'ma ruin you, cunt What you Like I found myself in pieces on the hotel floor Hard times ahead Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5.